Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een kerk op het Indonesische eiland Zuid-Sulawesi is een bom ontploft. Daarbij zijn zeker 14 mensen gewond geraakt. Volgens de politie heeft iemand zich bij de ingang van de kerk opgeblazen... toen die door beveiligers werd tegengehouden. Op de plek van de aanslag zijn menselijke resten gevonden. Mogelijk zijn die van degene die de aanslag heeft gepleegd. In de kerk in de stad Makassar waren gelovigen bij elkaar voor de viering van Palm Pasen. De mis was bijna afgelopen toen er een luide explosie klonk. Twaalf landen, waaronder Nederland, willen dat Myanmar stopt met het militaire geweld tegen ongewapende burgers. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die is ondertekend door de legerleiding van verschillende Europese landen, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea. Twee maanden geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep bij de dagelijkse protesten daartegen zijn sindsdien honderden demonstranten gedood, onder wie ook jonge kinderen. In Canada heeft een man meerdere mensen neergestoken. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen, zes andere mensen raakten gewond. Het incident was in de buurt van een bibliotheek in een voorstad van Vancouver. De dader is door meerdere agenten overmeesterd en gearresteerd. De Canadese politie meldt dat, het hoogstwaarschijnlijk, dat hij hoogstwaarschijnlijk alleen handelde. Het gaat om een twintiger die vaker in aanraking is geweest met politie en justitie. In Hogeveen is gisteravond laat een deel van een flatgebouw ontruimd vanwege een brand. De brand was op de zevende verdieping. Bewoners zijn met ladderwagens van hun balkon gehaald. Rond 1 uur was de brand onder controle. Twee mensen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Vandaag is het in het noorden bewolkt met af en toe regen. In de rest van het land is het droog en vooral in het zuiden schijnt geregeld de zon. door 10 tot 14 graden. Morgen start bewolkt, later op de dag is het zonnig en wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Let her walk through. Bet it on, then that you lose. I love how you move. She a teen and the skin so smooth. Listen to the bands and it only fit two. See it through the lens, everything brand new.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 Somehow I'm drawn to danger and have been all of my life. It feels my heart's divided, halfway between wrong and right. I know. Straight up, come for me. I don't need no explanation. It's nothing more than what you see.